Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet misschien nog langer wachten op je nieuwbouwhuis. De Raad van State heeft bepaald dat bouwprojecten voortaan van tevoren moeten berekenen hoeveel stikstof er bij de bouw vrijkomt. Dat gaat voor een hoop vertraging zorgen, zegt verslaggever Sarah Buurman. Dat houdt in dat er veel meer onderzoek nodig is bij elk bouwproject voordat je kunt gaan bouwen. En als uit dat onderzoek blijkt dat er negatieve gevolgen zijn voor de natuur... dan moet je ook nog die stikstof die erbij komt gaan compenseren door bijvoorbeeld die op een andere plek weg te nemen. Het kabinet had vorig jaar een soort geitenpaadje verzonnen. Door alleen de stikstofuitstoot mee te nemen als, de als het bouwen klaar was, mag dus niet meer. Er is een inval geweest in het hoofdkwartier van de politie in Seoul. In de hoofdstad van Zuid-Korea ging het afgelopen weekend helemaal mis bij een Halloweenfeest. 153 mensen werden verdrukt en in de drukte vertrapt en verstikt. De politie gaf gisteren toe dat er fouten zijn gemaakt. Bij de inval zijn agenten ondervraagd en stapels papier meegenomen voor onderzoek. In Meppel in Drenthe is een tweede boot aangekomen waar asielzoekers voorlopig op kunnen wonen. Er is, een, er is alleen een probleempje. Het water in de rivier staat zo laag dat de boot helemaal niet kan aanmeren. Ook zijn er nog geen beveiligers ingehuurd. De 100 asielzoekers zouden volgende week al op de boot komen wonen. Goed nieuws voor fans van Harry Potter die op bedevaart willen naar het fictieve graf van een van de personages. Het graf mag blijven. Dobby, de huiself, wordt in een van de films begraven in de duinen. Die plek is in een natuurgebied in Wales. Deze vloggers gingen erheen. Oké, okay, we're here. We've got our hats on. We might cry. I feel like I might. I mean, we'll see where it takes us. Let's go. Meer fans bezoeken de plek, maar dat heeft ook nadelen. Sommige fans leggen een sok neer, een verwijzing naar de film. Stop daarmee, zegt de beheerder. Dan kan het graf blijven. Dan nog het weer. Op een enkel buitje, na blijft het vandaag overal droog en zijn er af en toe ook opklaringen. Het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Kwartier oponthoud door een ongeluk. De ook is dicht. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 10 minuten oponthoud. En een bericht voor de treinreizigers tussen Apeldoorn en Zutphen rijden er geen treinen door een seinstoring.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 Dit is Zie. Ik ben vandaag begonnen met Roger Whittaker, Your Song, gevolgd door The Cats met Lia. Muziek door de jaren heen. Saxofonist en zanger Adam Spoor is terug met muziek van en verhalen over Dizzy Gillespie en Frank Sinatra. Bij Muziek door de jaren heen. Gratis deelname, inclusief koffie en thee en wat lekkers. Aanmelden kan bij Linda Oudendijk via l.oudendijk.nl plus.zandvoort.nl l.oudendijk plus.zandvoort.nl of bel naar het volgende telefoonnummer 06 33 80 3279. 06 3380 3279. En het is vrijdag 4 november van half 11 tot 12 uur. Locatie is de bovenzaal van de Blauwe Tram. Schrijf ook alvast 16 december op. Dan hebben we een kersteditie met live muziek onder begeleiding van pianist Charles van de Heuvel. De volgende is Bill Withers, Lovely Day. lovely luistert naar het leukste radiostation van Nederland. achtervolgens Jan Smit en Damaru met Tuintje in mijn hart, gevolgd door Diana Warwick, All the Love in the World. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Tumbleweeds was een Nederlandse country- en western-formatie... die haar voornaamste successen behaalde in het midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 1974 verscheen, werd platina in 1975... In dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between, de originele van Merle Haggard, een nummer 1 hit. De Tumbleweeds werd opgericht in 1967. In 1973 was de band de eerste Europese countryband die laat achter het ijzeren gordijn speelde tijdens een twee week durende tournee door Roemenië. In 1974 en 1975 toerde de groep twee keer door de Verenigde Staten. De band stond op de nominatielijst van de Country Music Award voor de beste groep, beste instrumentalisten en de beste zangeres. De tour werd warm onthaald, maar een grote doorbraak bleef uit. In 1977 kreeg drummer Ad Masseurs een ernstig auto-ongeluk onderweg naar een optreden uit Nunspeet. Hierna besloot Ruud Hermans de band te verlaten om met zijn eigen band een meer pop-rock georiënteerde countryband te beginnen. Hierna ging het langzaam bergafwaarts met de populariteit van de band. In 1980 besloot de zangeres Ine Masseurs zich te laten richten op haar familieleven en verliet ze de band. Na nog wat pogingen tot de top 10 hit werd de groep in 1982 opgeheven. Hier zijn de Tumbleweeds met een instrumentaaltje. De Tumbleweeds Polka. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. volgen ABBA met People Needs Hope en James Blunt met You Are So Beautiful. Dinsdagavond 25 oktober gaat de boeken in als een van de kortste raadsbijeenkomsten ooit. David Molenburg opende stipt om 8 uur de vergadering. Een kwartier later kon iedereen weer naar huis. Na de opening stond de installatie van een nieuw raadslid op het programma. Siska Nederlof komt voor de VVD de raad in. Zij volgt Annemiek Landman op die recent haar vertrek aankondigde wegens privéomstandigheden. Siska Nederlof werd tijdens de raadsvergadering officieel beëdigd door burgemeester Molenburg. Na het afleggen van de eet en het ontvangen van de bloemen... kon zij met felicitaties op zak direct plaatsnemen in de raadzetel... naast fractievoorzitter Sven Drummel. Siska Nederlof was eerder al actief in de commissievergaderingen als buitengewoon raadslid. Wie daar het stokje van haar overneemt is nog niet bekend. Een leuk detail, na de installatie werd, zoals gebruikelijk, geloot wie bij de eventuele hoofdelijke stemmingen zou aanvangen. Siska Nederlof viel meteen in de prijzen. Vervolgens kon er flink met de hamer geslagen worden. Drie van de vier onderwerpen was namelijk een hamerstuk, zoals afgesproken in de commissievergadering van 11 oktober. Om kwart over acht kon iedereen weer naar huis of de kantine in voor een drankje.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 captain's day. Waarom is het zo ongemakkelijk als tijdens een gesprek een stilte valt. Een conversatie is meer dan zomaar een uitwisseling van informatie. Een goed gesprek geeft ons het gevoel van verbondenheid, harmonie, eenheid en daarbij horen. Als vorm van sociale bevestiging vergroot het ons zelfvertrouwen. Tot het in stilte valt. Want die verstoort die prettige flow en is vaak een signaal van oneenigheid en conflict met allerlei negatieve emoties als gevolg. Zoals onderzoekers van de Rijksuniversiteit in Groningen aantoonden... toen zij in 2011 proefpersonen een gesprek lieten nabootsen... waarin het opeens even stil was. Zeiden de naderhand zich afgewezen te voelen. Ze ervaarden angst, boosheid en pijn... De controlegroep, die een gesprek zonder onderbreken voerde, had hier totaal geen last van een paar seconden waarin de ander niets zegt, geven ons het idee dat we worden verstoten. En dat geeft ons, sociale wezens die we zijn, onmiddellijk een ongemakkelijk gevoel. Queen, geboren in 1931, is een Oostenrijkse slagerzanger en acteur. Hij was vooralsnog bekend in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. In 1956 was hij de eerste vertegenwoordiger van West-Duitsland op het Eurovisie Songfestival met "Zo geht das jede Nacht. Met liedjes als Heimat, Jonge kommt bald wieder, Die Gitarre und das Meer, La Paloma had Queen tussen 1956 en 1966 10 nummer 1 hits en was hij Duits absolute nummer 1. In totaal heeft hij 23 liedjes in de top 10 gehad. Zijn melancholische liedjes over komen en gaan, afscheid nemen, dram naar verre landen... vonden een groot publiek in de naoorlogse Duitsland. Queen woonde ook in tijden in de Verenigde Staten en speelde mee in musicals. Met de komst van de Beatles en de Rolling Stones die de Duitse markt veroverden staande het succes van Queen. Hij had nog een nummer 1 hit, maar de teksten waren erg kritisch. Hoewel hij geen grote hit meer scoorde, bleef hij optreden en vaak op televisie komen. In januari 2008 overleed zijn vrouw Lily en hij had zoveel verdriet dat hij er zelf ook geen zin meer in had, zo meldde hij de pers. In 2019 geeft hij weer eens een interview en is hij weer gelukkig met reizen over de wereld met zijn nieuwe relatie. Hier is Freddy Queen met Die Gitarre und das Meer. Jimmy Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Tee von Casablanca, ob am Kap von Salvador, singt er leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt und so nennt er die Gitarre, die er in den ein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer.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 And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you.